uur. uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Opnieuw een schietpartij in Servië met veel doden. In een plaats ten zuiden van Belgrado schoot een man vanuit een auto acht mensen dood. Honderden agenten houden een klopjacht op de voortvluchtige dader. De Servische regering spreekt van een terreurdaad. Woensdag was er ook een schietpartij op een school in Servië... en kwamen er acht leerlingen en een bewaker om het leven. De stakingen bij distributiecentra hebben Albert Heijn zo'n 35 tot 45 miljoen euro aan omzet gekost. Dat heeft databureau Hyper berekend op verzoek van de NOS. Het gaat om een daling van ongeveer 12 procent. Filialen in het Noordoosten en het Zuidwesten werden het hardst geraakt. Klanten weken vooral uit naar Plus en Coop. Sinds zondag 23 april staakte personeel van distributiecentra tien dagen lang voor een betere CAO. Eergisteren gingen ze weer aan het werk. Toen bleek dat Albert Heijn en de vakbonden weer gaan praten. In de buurt van Assen woedde vannacht een brand in een natuurgebied. Het vuur begon iets na middernacht. Uit de wijde omgeving werden brandweerkorpsen opgeroepen om de brand te bestrijden. Hoe de brand bij Assen is ontstaan is nog niet bekend. In Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken. Daarmee werd het begin van de viering van Bevrijdingsdag ingeluid. Het vuur gaat vandaag onder meer naar de 14 bevrijdingsfestivals. De dag wordt vanavond traditioneel afgesloten in Amsterdam... met het 5 mei-concert op de Amstel. En in Napels is gisteravond een volksfeest losgebarsten... na het binnenhalen van de landstitel door voetbalclub Napoli. Het elftal is voor het eerst in 33 jaar weer landskampioen. Door een 1-1 gelijkspel tegen Udinese kan Napoli niet meer ingehaald worden. Het weer vanochtend op deze bevrijdingsdag trekken de buien het land uit... en daarna is het even droog met geregeld zon. Vanmiddag komen landinwaarts een aantal buien met onweer en mogelijk windstoten voor. Ook eh, kan er hagel voorkomen. Het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ADB. In de regio Noord-Holland staan files op de A6, Muiden richting Lelystad. Verknoop het Gooimeer is de vertraging 5 minuten. Op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort voor Zandvoort 10 minuten oponthoud.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 Honderden agenten houden een klopjacht op de voortvluchtige dader. Woensdag was er ook een schietpartij op een school in Servië. Daarbij kwamen acht leerlingen en een bewaker om het leven. Albert Heijn liep zo'n 35 tot 45 miljoen euro omzet mis... door de stakingen bij distributiecentra. Inmiddels werken de stakers weer, want de supermarkt praat weer met de vakbonden over een nieuwe CAO. En in Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken. Het vuur gaat vandaag onder meer naar de 14 bevrijdingsfestivals.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 And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. Mm-hmm. I don't know how it happened. It all took place so like a Bowery bomb when he finally understands The bottle's empty and there's nothing left mm-hmm.